De Verenigde Staten steunen de ontwikkeling van de democratie in Egypte. Dat heeft minister Clinton gezegd na haar eerste gesprek met de nieuwe Egyptische president Morsi. Ze voegde eraan toe dat de rol van het leger moet worden teruggebracht tot die van beschermer van de nationale veiligheid. Ambulances komen in levensbedreigende situaties nog vaak te laat. Volgens de norm moet er in 95% van de spoedgevallen binnen een kwartier een ziekenwagen zijn. Dat lukt in de meeste gemeenten te vaak niet, zo blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. In grote gemeenten en in steden zijn ambulances vaak wel op tijd, maar op het platteland moeten mensen vaak lang wachten. De invoering van de wietpas heeft alleen al in Maastricht 400 mensen hun baan gekost. Dat zegt de vereniging Officiële Coffeeshops Maastricht. De wietpas werd in mei van dit jaar in het zuiden van het land ingevoerd om de overlast door drugstoeristen tegen te gaan. Om in een coffeeshop drugs te kunnen kopen moet iemand een wietpas hebben en die krijgen mensen alleen als ze in Nederland wonen. In de Amerikaanse staat Indiana heeft een jongetje van drie per ongeluk zijn vader doodgeschoten. Hij had het geladen pistool van de 33-jarige man in handen gekregen en de trekker overgehaald. De man had het pistool meegenomen naar een huis waarin hij aan het klussen was. De politie onderzoekt de zaak, maar gaat ervan uit dat het om een tragisch ongeval gaat. Het weer, vanavond overal droog en vannacht ook. Morgenochtend vooral in het noorden zon. Smiddags afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. En het wordt een graad of 18.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 You know what to do. Visions really blow my mind. Fantasizing all the time. When your body's next to me, I begin to sweat. When we touch, I lose control. Now you know what's next fantasizing all the time of your body makes the mind Yeah.